Visser met het NOS-journaal. Mitt Romney heeft zijn oud-tegenstander Rick Santorum een kundige en waardige opponent genoemd. In de race om de republikeinse kandidatuur voor het presidentschap van Amerika gaf Santorum gisteren de strijd op. In de verklaring feliciteerde Romney Santorum met de campagne die hij heeft gevoerd. Ook de kandidaten Newt Gingrich en Ron Paul prezen Santorums campagne. Ze benadrukten dat ze zelf in de race blijven. Mitt Romney is nu torenhoog favoriet en zal het dus waarschijnlijk op 6 november opnemen tegen de democratische president Obama. Eén op de zeven artsen heeft wel eens gezien dat wetenschappelijke resultaten werden verzonnen. Dat is de uitkomst van de enquête van het artsenblad Medisch Contact. Bijna een kwart van de artsen, 23%, heeft meegemaakt dat alleen gegevens werden gebruikt die de onderzoeker goed uitkwamen. Voor de enquête werden 800 huisartsen, medisch specialisten, specialisten, ouderengeneeskunde en sociaal geneeskundigen ondervraagd. De resultaten worden deze week in het blad gepubliceerd. Vorige week ontsloeg, of vorig jaar, ontsloeg de Universiteit Tilburg hoogleraar Dierik Stapel, onder meer omdat hij onderzoeksgegevens had verzonnen. Het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam zette professor Poldermans uit zijn functie, vanwege onzorgvuldigheid bij het verzamelen van onderzoeksgegevens. Het schip van de Titanic herdenkingscruise heeft zelf te kampen met tegenslag. Afgelopen dag moest het schip de Balmoral terugkeren naar de Ierse kustplaats Kop, omdat een passagier hartproblemen had gekregen. De passagiers is met helikopter van boord gehaald en overgebracht naar een ziekenhuis. De Balmoral vertrok zondag uit de Britse havenplaats Southampton. Het schip volgt de route van de 100 jaar geleden vergaande Titanic en heeft 1309 passagiers aan boord. Onder wie nabestaanden van opvarenden van de Titanic. Op de plek waar het cruiseschip zonk komt het eh, komend weekend twee herdenkingen. Meer dan 1500 mensen kwamen bij de ramp om het leven. Het weer, vooral het westen opklaringen, overdag eerst ruimte voor de zon, later steeds meer stapelwolken en in de middag toenemende kans op een bui.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 Yeah. that punch with your peeps and in that lunch if you're treating. Kick it with your bitch, who come from Parisian. She know where to get mine from in the season. Now she wanna lick my plum in the evening. If it's that tongue, tongue to deepen. I guess that can't get any in. I guess that can't get any in. I guess that can't get any in. I guess that can't get any in. I was in the 212 on the uptown, ain't nigga, you know what's up or don't you? Word bitch, nigga. What are you made up of? Made up of? I'ma eat your food up, boo. I could bust your eight. I'ma do one two. Fuck it, gun do. When you do make bucks, I'ma look right, nigga. Bet you do one two. Fuck. Fuck them like you do one two. Come, you gated, get discovered. I'm a two one deuce. Cock a licking in the water by the blue bayou. Caught the warm goose. And you do rag two, son. Nigga, you're a Kool-Aid dude. Plus your bitch might lick it. Wonder who let you come to one two. What you do to crew, son? Fuck are you into, huh? Niggas better ooh run run. You could get shot, homie, if you want to. Put your guns up. Tell your crew don't front. I'm a hoodlum, nigga. You know you were two ones. Bitch, I'm about to blue up too. I'm the one today. I'm the new ship from Young Rapunzel. Who are you, bitch? New lunch. I'm a Reuben, you cunt. I'm a Reuben. you gun to When your goon spread up, and this bitch won't get a match you won't do much See, even if you do want to bust You bitch, you get your cut and touch your crew up too Pop, you playing with your butter like a boo Won't you cock the gun too? Where you do eat doom, hun? I'm fucking with your cutie cue What's your dick like, homie? What are you into? What's the run to? Where do you wake up? Tell you bitch keep hating I'm a new one too, huh?